die hadden Wat oud en versleten. Toen men hem zijn pensioentje aanbood. Toen kwam hij terecht in de kamphof. Want zijn oudjes, die waren lang dood. Zijn meid was getrouwd met een See.